9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Op de Maas bij Heijen in Noord-Limburg is een vrachtschip in aanvaring gekomen met een plezierjacht. Het jacht is gezonken. Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond. Ze zijn door hulpdienst aan wal gebracht en behandeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het scheepvaartverkeer op de Maas heeft geen last van het gezonken jacht. Oud-minister Eurlings kreeg jarenlang geen informatie van de Nederlandse spoorwegen... over de slechte financiële situatie van de hoge snelheidslijn en de Vira. Dat zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie vandaag. Eurlings snapt niet waarom de NS niet meer heeft geïnvesteerd. Het probleem was dat de rails klaar waren, maar de treinen niet. De NS moest aan de overheid gaan betalen voor het gebruik van het spoor... terwijl er geen inkomsten tegenover stonden. Maatschappelijk onverantwoord, zei Eurlings. Diens voorganger Pijs noemde Dns vanmorgen voor de parlementaire enquêtecommissie een vreemd staatsbedrijf. Leider Ramakers van motorclub Bandidos, die gisteren werd gearresteerd, wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Sittard. Volgens de regionale omroep L1 is hij betrokken bij het schietincident van begin deze maand in een sporthal. Drie mensen raakten toen licht gewond. Het zou een confrontatie zijn geweest tussen rivaliserende motorclubs. Bij de invallen van gisteren in Limburg vond de politie niet alleen raketwerpers en vuurwapens, maar ook twee drugslaboratoria, duizenden ecstasy-tabletten en kilo's amfetamine. In de strijd om promotie naar de eredivisie hebben de Graafschap en FC Volendam gelijk gespeeld. In de eerste finale van de play-offs werd het in Doetinchem 0-0. Zondag is de tweede en beslissende wedstrijd in Volendam. In de andere finale spelen Roda JC en NAC Breda tegen elkaar. Die wedstrijd in Kerkrade is nu nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst in het westen en noorden nog wat buien. Later op de dag ook in de rest van het land.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 ja, dat hebben ze op een gegeven moment bedacht van... Na het album Actors and Liars, toen wilden ze op een gegeven moment een tweede album... maar het moest geen Actors and Liars 2.0 worden... Het moest wel iets eh, zijn waarvan eh, ze zeiden van ja, dan moet hij wel een hele andere geluid in zitten. Eh, toen kwamen ze bij, uit bij de Europese country spaghetti muziek. zoals ze dat zelf omschrijven. En dit is dan toch wel het nummer waar, wat me het meest bij mij tot de verbeelding spreekt. ze hadden bijvoorbeeld eh, Never Cry Wolf op eh, Actors and Liars. Dat was het vlaggenschip. Maar voor mijn part is eh, dit het vlaggenschip voor het album Prospero. Ehm, over Alaska. 13 december, als ik het wel heb, gaat zij optreden in de grote zaal van Paradiso. Ja, ze hebben het voor elkaar. en daar ben ik bij. Dus <laughs> ja, want dat, dat zijn van die feestjes, daar moet je gewoon bij zijn. Dus, dus ik vind het wel leuk om, om daar gewoon getuige van te zijn. En misschien is het dan ook wel de laatste keer. Want dan is, eh, de, zijn de centen op. En dan eh, zien we dan wel weer wat, wat er dan gaat gebeuren. Goed, ehm, we gaan het tweede uur eh, beginnen met Mickey Newbury. We hadden besloten af in het laatste gedeelte van het eerste uur met Little Blue Robin. Van, van Mickey Newbury. En nu staat de An American Trilogy... Erwin, die, we hebben, die we hebben klaarstaan. En daar zit nog wel wat aan vast, geloof ik ook, hè? Ja, daar zit heel veel aan vast, ja. ja. Ehm, dit is ehm, misschien wel zijn meest definitieve doorbraak geweest in, eh, in Amerika. En niet alleen eh, bij het publiek, mhm. eh, maar vooral ook bij zijn collega-artiesten. Ja. Ehm, als je nagaat dat dit nummer, voor zover bekend... 557 keer is gecoverd door bekende artiesten. Niet over de bandjes in, in de bars en in, in de restaurants, om het zo maar te zeggen, maar nee. bekende artiesten. Ik, ik kan ze allemaal opnoemen. Ik noem er een paar. Ehm, Elvis Presley. London Symphony Orchestra. Mm Meatloaf, Roy Orbison, Dolly Parton. En uh, Annie Williams, die ja. vergeten. Nou, het, het, het stuk, eh, het liedje zelf zijn al heel oud. Die staan echt uit de tijd van de slavernij en de Amerikaanse burgeroorlog. Het zijn drie, uh, eh, bestaat uit drie stukken. Dixie, All My Trails en Battle Hymn of the Republic. Ehm, hij heeft dat samengevoegd, heeft het opnieuw gearrangeerd. En dat arrangement is nou ja, wat ik al zei, bijna 600 keer gekopieerd. Ja, ja ehm, want je kunt iets, eh, hè, iets wat bestaat... Dan komen we straks in, tweede uur, of in dit uur ook nog op terug... op het eh, liedje van Fabiana Dammers met Erna Milkwood. Uh, eh, kan je dus iets, iets mee doen. En dat bewijst dus hij eigenlijk... Ja, in een veel eerder stadium dat, dat je iets, iets moois kunt bewerken. Is, het, is, het, het is een stuk geschiedenis van het land zelf. Hè? Wat hij wat die in feite eigenlijk verwoord in drie muzikale richtingen. Moet ik het zo zien? In drie, eh, in drie stukken. Ja. Eh, drie relatief korte, eh, korte stukken. Mhm. Ehm, wat ik perfect vind aan deze uitvoering... is dat het ehm, heel ingetogen is. De Amerikaanse geschiedenis wordt ingetogen weergegeven. En hij, uh, hij bezinkt dat echt op een fantastische manier. Als je de versie van Elvis Presley hoort... Mhm. dat is vrij bombastisch... Ehm, nou, daar kun je van houden of niet van houden. Maar dat is altijd met muziek. Zaken verschillen toch. Hij doet het op een heel ingetogen wijze. En hij had ook een filosofie. Er zat een filosofie achter zijn muziek. muziek. Ja. Hij zei van, ik geloof dat je mensen alleen maar in hun hart kunt raken. En niet met het intellectuele. En dat was zijn grote uitgangspunt eh, in zijn muziek. Eh, maar het intellectuele heb je misschien denk ik wel nodig. Het intellect heb je nodig om juist tot, het, tot de kern van de zaak door te dringen. Ja, klopt. Dat moet haast wel, want anders zou je dat nooit zo voor elkaar krijgen... als ik een 16, 56 uh, pagina stellend document zie... van allerlei eh, mensen die eh, bijvoorbeeld zijn nummers hebben gecoverd. Dus eh, dat, dat, dat, dat, moet dan wel wat teweeg hebben gebracht. Daar heb je helemaal gelijk. Ja, ja dat klopt. aan de andere kant is het natuurlijk zo... Hij, zijn, zijn gereedschap, dat is zijn stem en zijn, en zijn muziek. Ja. En, en dat zijn de emoties die loskomen. We gaan uh, eh, daarna luisteren. Eh, achter een American Trilogy zit dan ook Max Wiener met Mind of Max. Eh, van het EP die hij geloof ik aan het eind van 2013 heeft gebracht met Seasons. En daar beschrijft hij dus de vier jaargetijden in. Nou dat hoor je zelf wel. maar dat is een blokje dus van twee. dat doen we natuurlijk het eerst met Mickey Newbury met de, American Trilogy. in a land of cotton. Old times there the sun beats down and the leaves burn bright. fire to avoid what was sure to be I wasn't thinking clearly, wasn't using my head. I held on to summer, her skin glowing. Is ook al eh, van 2013, eh, toen hij dit eh, uitbracht. De seasons van, ehm, van Mind of Max. En achter Mind of Max schuilt Max Wiener. En Max Wiener maakt onderdeel uit van het King Forward Records label. wat opereert vanuit Volendam. En daarvoor de American Trilogy van niemand minder dan Mickey Newbury. De centrale hoofdfiguur van vanavond en dat wordt eh, uitgebreid toegelicht door mijn gast. En dat is Erwin Damhuis. Ja, eh, de American Trilogy, uh, daar zit inderdaad van alles en nog wat in. De, de, de, hele Amerikaanse geschiedenis komt nou bijna in, in, wat is het, zes minuten geloof ik, komt het voorbij. Ik moet even het plaatje erbij, vijf minuten zelfs. maar het is ook echt Amerikaans wat daarin zit. Ja, het is, het is puur Amerika. Ja. En ehm, nou ja, op zich ook wel logisch natuurlijk. Ja. Eh, dat, eh, en Mickey eh, is, is Amerikaan. Ja. ben je zelf eigenlijk in het land geweest? Ik ben naar Amerika geweest, ja. ja. ja. En merk je dan ook, wat, je, wat we dus nu ook laten horen... dat dat klopt bij het beeld wat jij ook van Amerika hebt? Ehm, misschien ben ik daar niet te lang genoeg voor geweest. Nee? Ehm, ja, je, hebt, je, ziet altijd maar een percentage, hè? een fractie van het land. Ja, je ziet bij de fractie. Maar het is wel zo dat eh, ja, Amerikanen zijn gewoon ontzettend trots op hun land. Ja. dat zijn ze. En dat is ook een klein beetje over de top, zeg je wel. ja, of het nou een Texaan is of een, eh, of een gast uit Arizona. Dat maakt geen uit. Ze zijn allemaal Amerikanen. En ze zijn even trots op de Verenigde Staten van Amerika. Ik was bij de Rednecks. Ja. En eh, nou, dat is een bijzondere bevolkingsgroep. Maar die zijn <laughs> trots op het feit dat ze Redneck zijn. Maar daarnaast ook trots op het feit dat ze Amerikaan zijn. Ja. En eh, ja, dat, dat, zijn ze. En daar stralen ze ook uit. Ja, eh, is dat ook een beetje eh, wat Mickey Newbury ook een klein beetje verwoord in dat American Trilogy verhaal? Ja? ja? dat is wel de, de American Dream, om het zo maar te zeggen. Ja hoor, en dat wilde, hij daar, wilde hij daar denk ik ook wel meer bereiken. En als je ziet um, dat de covers die later zijn gekomen, die hebben allemaal hetzelfde doel. Mhm. wij zijn Amerikanen, wij, wij doen het. Ja. dat, daar staan wij voor. Dit is onze geschiedenis en eh, wij uh, distancieren ons niet van die geschiedenis. Nee. Hoe zit dat met eh, How Many Times en dan tussen haakjes Must the Piper Be Paid for His Song? Ja, toch wel een van mijn favorieten. Ja. hij, is, hij, is, is, nooit gecoverd. Dus dat, in dat opzicht... hij is zelf nooit gecoverd. Nee, hij is nooit gecoverd. Dus dat is op zich opvallend. Of hij heeft nooit gecoverd. Dat zou natuurlijk... nee, maar dit liedje is niet gecoverd. Door dit liedje is niet gecoverd. Nee, nee dat is op zich opvallend. Ja. Um, nou, eigenlijk ehm, wat, wat, wat Mickey eh, eh, ooit zei in een televisie, televisieprogramma van... Ik wil, ik wil zingen over de psyche van de mens. Ja. Wat gaat er in het menselijk brein om? Wat gaat er in iemand om? Mhm. als er iets gebeurt. Dit gaat over verdriet. Intens verdriet gaat dit over. Ja. Dat hoor je straks ook in het liedje. En dat, dat wil hij dus beschrijven. En hij slaagt er ook in om dat op een briljante manier te beschrijven. En de manier waarop hij het zingt en, en, en waarop de muziek klinkt... voel je dat verdriet ook. Ja. Wat hij ook voelt. Dat voel je gewoon. Ja. Um, ze is echt fantastisch. Um, Mickey, ehm, je hebt het in het begin al even gezegd. na zijn dood eh, kreeg hij eigenlijk pas de eer... die hij eh, ja, voor zijn dood misschien wel verdiend had. Mhm. Hij is in, ik pak het er even bij, in 2006 eh, is hij postuum geëerd met de President's Award. Weinig artiesten zijn daarvoor in aanmerking gekomen. Tot nu toe vijf, waaronder hij. Is uitgereikt aan zijn vrouw en aan zijn oudste dochter. Mhm. In 2008 is hij opgenomen in de Texas Country Music Hall of Fame. Mhm. Ehm, uitgereikt aan zijn moeder, die nog leeft. Ja. die leeft nu nog? Die leeft nu nog, ja. ja. En dus dat is ja, postume eer. Ehm, maar Mickey was ook bescheiden. Ja. Hij hoefde die eer niet. Nee hij, dat was hem daar niet om te doen. Hij wilde zingen, hij wilde het leven beschrijven. Dat was voor hem belangrijk. Het, leven van een mens. En, van een mens. Ja, en is dat, dat is wat je nou net ook zegt hè, bij de intro van dit liedje. Eh, hij wil gewoon eigenlijk als het ware onder die schedel kijken eigenlijk van wat er, eh, wat er in, een, eh, in een brein en wat er in een mensenleven omgaat. Ja, ik zou zeggen ja, beleef het intense verdriet wat hij, hij hier eh, beschrijft. En ehm, doe je ogen dicht, zou ik bijna willen zeggen. En, en luister. En, en je beleeft het zelf ook. I bird. demand alone will she ever remember?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 If it all goes well, well, you can come back the next time you're in this town. 50 bucks For 50 bucks Ja, en het leuke aan dit verhaal is... dit heeft Steven Simmons uit de States gewoon in onze oude studio nog gespeeld. En de live-opname is van niemand minder dan de man die helemaal achteraan zit. Marcus van Dam. <laughs> Normaal gesproken klappen wij altijd voor eh, de, de, mensen die hier live eh, eh, zitten te spelen. Maar nu doe ik het eventjes omdat hij bijna geen bemoeienis vanavond heeft. maar goed, hij doet voor een afstandje, doet hij gewoon, houdt hij nog wel een oog in het zeil. dat is me goed ook daarvoor hoorden we How Many Times Must the Piper Be Paid? En dan Hubbel de Pub. Stond er nog iets achter. Ja, Erwin. De, ja, eh, ja. als, er, als, er één, eh, als er het leed eh, bezongen wordt in vijf, zes minuten... dan is het in dat liedje wel, geloof ik. Ja, ja. het is... Ehm, Cutting Through the Soul. Toen ik net even de, de bakken koffie stond in, in te schenken. Ja. Ik denk, ja, dat, dat zijn wel zware teksten. Dat zijn zware teksten. En eh, zoals we net al zeiden, van als, je, eh, als je op een regenachtige woensdagmiddag in november... Uh, met, ruzie met je vriendin hebt gehad en je, <laughs> zit, je hebt een, een, pistool binnen je bereik... dan ben je bijna... ja, <laughs> bij, het horen van dit liedje. Ja, ja, ja, bijna in staat om een pistool tegen je hoofd te zetten, bij wijze van spreken. ja. Maar eh. dat is misschien ook wel het de briljante. Ehm, hij, kan, hij, kan dat, eh, hij kan dat bezingen. Hij, ehm, iedere noot is raak. En iedere, ehm, ieder woord waar hij gebruikt is ook raak. En, heeft een functie. Want dat heeft eh, bij, volgens mij bij elk liedje heeft dat. Maar dat, ja, de schrijver denk ik ook. Dat heeft de schrijver ook. En hij zei, ik, ik wil de, de psyche van de mensen wil ik beschrijven. en die wil ik ook bezingen. maar wat hij ook zei, van ik, ik, ik zing over het dagelijkse leven. En ik zing vooral over mijn droevenis. Mm en eh, hij zag natuurlijk ook heel veel dingen gebeuren in Amerika die niet goed eh, waren. En mhm. ehm, dat heeft hij ook hierin gelegd. Ehm, ehm, in dit soort liedjes gelegd. Dus hij had best wel een boodschap te verkondigen. Eh, te ja. verkondigen. Ja. Hè? En, en verdriet, dat kun je heel zwaar maken. Je kunt het ook heel licht maken. Maar hij was in staat om dat juist heel zwaar te maken. Ja. En aan de andere kant, ja, het is ook net hoe je er zelf mee omgaat. Het zijn fantastische teksten. Eh, maar ja, zorg inderdaad niet dat je in een deerpriestemming terechtkomt. Want dan, uh... ja, dat is me goed ook. <laughs> Eh, dat is anders. Ik weet niet of dat anders is. Maar Tilde, dat is denk ik van jou ook iets... dat Tilde is mijn favoriet. Dat is jouw favoriet? Dat is mijn favoriet. Ja. En ehm, om een aantal redenen. Tilde ehm, weerspiegelt het zware leven op de plantages... in de zuidelijke staten van Noord-Amerika tijdens de slavernij. Mm en het is een heel eenvoudige tekst. Ehm, maar de manier waarop hij dat bezingt en bespeelt... Ehm, zie je die arbeiders daar weer staan in die katoenvelden... op die plantages en zwoegen en zweten om het werk gedaan te krijgen. En de roep om water. Het gaat om water. Het is... Ja, doe je ogen dicht, zou ik bijna willen zeggen. Je moet bij ieder liedje bijna, zo, bijna <laughs> je ogen dicht doen. En je ziet die arbeiders zwoegen. Can you? hebben dus Mickey Newbury met Tilde gedraaid. En daar achteraan hoorden we de, dit nummer van Fabian de Dammers met Under Milkwood. Eh, gisteren had ze een optreden bij het eh, Westergas Terras eh, in Amsterdam. het liedje bewerkt wat, wat zij heeft gemaakt op, op het boek van Dylan Thomas. de tekst is dus dat wat zij hier doet. Is eigenlijk hetzelfde als wat Richard Burton deed voor de BBC. Het hoorspel. En als je Richard Burton en Fabiana Dammers in één zin eh, noemt... dan eh, denk je van, mijn god. Maar goed, eh, het, het is... ik vind alleen, als je zoiets kan... dan ben je naar mijn idee een hele grote. En daar lieg ik gewoon niks aan. Ik, ik zeg dat gewoon heel eerlijk. Ehm, en dat is de reden waarom we hem gewoon wekenlang hier nagelvast in deze alternatieve FM zetten. En daarvoor natuurlijk het, eigenlijk het ook het briljante. Want ik heb ook zitten luisteren. Tilde van Mickey Newbury. Ja, dat is toch ook even... Eh, je ziet als het ware de, de, de zon boven... De brandende zon boven die hardwerkende mannen op eh, de, de, de katoenplantage. En eh, Mickey Newbury die, die zijn stem dan zodanig verdraait... alsof het iemand zelf is die op die plantage aan het werk is. Want dat is een beetje wat muziek dan ook doet bij mij. En ik denk bij jou, Erwin, precies hetzelfde. Exact hetzelfde. Ja, ja, ja. dat is soms moet je daar niet te veel woorden aan vuil maken. En eh, moet je constateren dat het gewoon een briljant nummer is. En dat eh, Mickey een eh, fenomeen is op dit gebied. Ja. Hij, heeft het in dat opzicht ook prima gedaan. Ja. Ehm, we zeiden al bij aanvang, het is een, een beetje ook een kanteling in de muziek. Maar dat heeft ook te maken met onze beiden gemeenschappelijke overeenkomst. jij hebt een hoofdstuk geschreven aan het kantelingsalfabet en ik ook. Ja. En dan ben ik even kwijt wat eh, jij ook alweer precies eh, geschreven had. Ik zat bij de W van waarschuwing. Ja. Ja. ja. En, en dat is een mooi bruggetje trouwens. Ja, de eh, W van waarschuwing en de W van wij, van mij. Dus ja, ja het, het, zat, in hetzelfde gedeelte. Dus, maar goed, Fantastisch. Ja, ja? Eh, kantelingsalfabet. Eh, nou ja, een klein beetje reclame mag. Hè. Kijk Tuurlijk, even op, ik eh, bedoel, we, zitten we zitten nu toch. Dus precies, kijk even op www.dealfabetboeken.nl <laughs> voor, een, voor een prachtig boek van 7,49 euro. Ja. Um, en het bruggetje van het kantelingsalfabet naar het nummer van Mickey Newbury is eigenlijk heel snel gemaakt. Want in het kantelingsalfabet gaat het over dromen waarmaken. Ja. En ehm, over veranderingen in je leven. Uh, maak je droom waar eh, wat je graag wilt. Mickey beschrijft in het nummer eh, van... Ehm, het leven is als zand in je handen. Het, het, het vloeit weg. Hij, hij zingt het straks ook letterlijk. Ja. En dat betekent dat je maar heel korte tijd op deze aarde bent. Het zou toch zonde zijn als je straks op je sterfbed ligt... en je kijkt terug en je hebt niks bereikt. En je hebt misschien niet bereikt wat je wilde bereiken. Paolo Paolo Coelho zei het ook al. Ja, precies. Maak je dromen waar. En dat bezinkt hij letterlijk. Hij, zijn eigen droom die heeft hij ook in deze, dit liedje verwerkt. En uh, een lekker uptempo nummer. Um, met als doel mensen. En dat is de boodschap die ik hier eh, alle luisteraars wil meegeven. Eh, zorg dat je droom uitkomt. time was I had a dream The sky was so blue The meadow so green A time A time when a dreamer had time for a dream to come true. Oh, but time time so long ago. Once I knew a place in my heart where a dream would come true. Oh, time is En dat was de tijd die inmiddels op is. Maar hij heeft het mooi beschreven. Toch? Ja. je uh, dankjewel Erwin voor je komst. En eh, voor de toelichting eh, die je hebt eh, willen geven over dit, dit muzikale document over Mickey Newbury. Ik heb het met heel veel genoegen gedaan. Ja. Ehm, volgende week hebben we Hartog. En uh, Hartog gaat hier live spelen.